uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het dodental door de chaos bij het Amerikaanse Astroworld Festival is opgelopen naar 10. Een jongen van 9 jaar is na ruim een week in coma alsnog overleden. Bij een optreden van hip-hopartiest Travis Scott ontstond paniek. In het gedrang vielen bezoekers flauw en sommige mensen kregen een hartstilstand. Honderden festivalgangers raakten gewond en nog steeds liggen er mensen in het ziekenhuis. Er zijn tientallen rechtszaken aangespannen tegen de organisatie van het festival. Het wordt Travis Scott kwalijk genomen dat hij het optreden niet eerder stil heeft gelegd. Bij een pluimveebedrijf in Friesland is de vogelgriep vastgesteld. De NVWA vermoedt dat het om een zeer besmettelijke variant gaat. Uit voorzorg worden ruim 122.000 vleeskuikens afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf in Tseum bij Franeker... mogen er geen vogels meer vervoerd worden. Er geldt ook een jachtverbod. Sinds eind oktober geldt er in heel Nederland een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Die werd ingesteld na de vondst van de vogelgriep in Zeewolde. In Israël mogen kinderen van 5 tot 12 jaar worden gevaccineerd tegen corona met het Pfizer-vaccin. Eerder had een raad van medisch specialisten al geadviseerd om kinderen in te enten. Het gaat om hetzelfde vaccin dat Israël gebruikt voor de rest van de bevolking. Alleen is de dosering drie keer zo klein. En ook mensen onder de 50 jaar krijgen in het Verenigd Koninkrijk een boostervaccin. De regering wil zo een besmettingsgolf in de winter voorkomen, meldt de krant The Times. Naar verwachting wordt het gebruik van boosterprikken voor 50-minners vandaag goedgekeurd. Vanaf welke leeftijd Britten in aanmerking komen is niet bekend. 50-plussers mogen al een tijdje een boostervaccin halen. Inmiddels heeft ongeveer een derde van hen dat ook gedaan. In januari moeten alle Britse 50-plussers die dat willen aan de beurt zijn geweest. Het weer nog, het wordt een bewolkte dag. In de loop van de middag valt lichte regen.